is de Jong met het NOS-journaal. Boerderij van terrorist Anders Breivik, die had ze daar achtergelaten. De Noorse explosieve opruimingsdienst vond het verstandiger om ze niet te verplaatsen... en de explosieven ter plekke gecontroleerd af te laten gaan. De politie wil het niet zeggen of het om kant-en-klare bommen ging. Op de boerderij in het dorp Asta maakte Breivik de bom die hij vrijdag liet exploderen... in het regeringscentrum in Oslo. Pleziervaartuigen zoals motorboten en jetskis moeten schoner worden. De Europese Commissie wil dat de uitstoot van stikstofdioxides en koolwaterstoffen met 20% omlaag gaat. Volgens Eurocommissaris Tajani zijn de 6 miljoen recreatievaartuigen op de Europese meren en rivieren. Voor een groot deel ook verantwoordelijk voor de vervuiling van die wateren. Tajani wil verder ook de geluidsnormen en veiligheidseisen voor pleziervaartuigen aanscherpen. Een oefenwedstrijd tussen NAC Breda en het Spaanse Levante is gestaakt toen het duel uit de hand liep. De wedstrijd in Sint-Willebroort in Brabant was fel van beide kanten en uiteindelijk kreeg Levante-speler Waldo rood. Daarna ontstond een opstootje en floot de scheidsrechter in de 60ste minuut af. De grimmige sfeer ontstond onder meer na een opmerkelijke discussie over de bal. De Spanjaarden wilden de wedstrijd niet met de bal van NAC spelen, maar met hun eigen bal. NAC en de scheidsrechter werkten daar niet aan mee. FC Twente is de derde kwalificatieronde van de Champions League goed begonnen. In de thuiswedstrijd versloeg de ploeg van trainer Co Adriaanse de Roemenen van Vaslui met 2-0. Bij rust stond het al 1-0 door een strafschop van Mark Janko. En hij maakte in de 57 e minuut ook het tweede doelpunt voor Twente. De return in Roemenië is volgende week. Het weer, vannacht droog met minima rond 12 graden.